René van Brakel met het NOS-journaal. Waarnemers bij de Vergo zijn ervan overtuigd dat er op grote schaal is gefraudeerd. Vrijdag werd zittend president Kabila tot winnaar uitgeroepen. Maar waarnemers van het Amerikaanse Carter Center zeggen dat de uitslag ongeloofwaardig is. In gebieden die bekend staan als oppositiebolwerken zijn veel stemmen niet geteld. En in gebieden waar Kabila populair is was de opkomst onwaarschijnlijk hoog. Afgelopen dag gingen aanhangers van oppositieleider Tshisekedi in verschillende steden de straat op. In de hoofdstad Kinshasa zijn daarbij enkele doden gevallen toen de politie begon te schieten. Ook in Brussel en Londen zorgden aanhangers van Tshisekedi voor onrust. Daarbij zijn tientallen Congolezen opgepakt. De betogingen van vandaag in Rusland tegen de uitslag van de parlementsverkiezingen van afgelopen zondag zijn voor zover bekend rustig verlopen. De grootste demonstratie was in Moskou, waar tienduizenden Russen bijeen waren op het Moerasplein. Het stadsbestuur had meer dan 50.000 agenten ingezet om de orde te bewaren. Het was de grootste betoging in de Russische hoofdstad sinds de val van de Sovjet-Unie, 20 jaar geleden. De betogers beschuldigen de partij Verenigd Rusland van premier Poetin van verkiezingsfraude en eisen nieuwe verkiezingen. Ook in Sint-Petersburg was een grote anti-Poetin betoging. In Paradiso in Amsterdam is in verschillende categorieën de grote prijs van Nederland uitgereikt. Zangeres Jorie Zwart werd verkozen tot beste singer-songwriter. Ze creëert volgens de jury magische momenten. In de categorie hip-hop won Zanilia, die nog studenten is aan de Rock Academie. De jonge Haagse band Wood won in de categorie rock... En de Grote Prijs is eh, de grootste wedstrijd voor live muziek in Nederland en werd dit keer voor de 26e keer gehouden. De winnaars krijgen onder meer 5000 euro en verschillende optredens.